Voor ik geboren ben, voor ik de mensen ken, daar is mijn land, door aan de waterkant. Voor ieder wonen, die jong gedachten de ziel van elk verhoor, jou toon. Het dialect is nooit van Stein, het verandert met de tijd. En als je onze schrijvers lezen, denk in je daar veranderingen zijn. Of Westerwal of Toverland, ja, elke streek zien eigen variant. Of zo kan drijven of als ik houd lusten het verschil. Wat mokte te doet, wat mokte te doet, of nou onkruid is of roet. de blijft of zuur of zoer, en agrariër en boer. Of ten vel is of een vlei, moog van streek of schieterij. Ach, wat maakt er eigenlijk zoet, bakkenbak toch brood of stoet. Af Westerwal, af het ja, elke streek zijn eigen variant. Of zo kan Drijburg of Briltil, als ik lusten het verschil. Wat mocht er doet, wat mocht er doet, of nou onkruid is of roet, of een gaul is of een vak, boudel mot onder dak. Of ten reis of een loon, daar zie me mok in verstoon. Dus wat mocht er eigenlijk zoet, bakken bak of brood of stoet. Waar ik geboren ben, waar ik de mensen ken, daar is mijn Groningenland, door aan de waterkant. Waar ieder woorden hun, en die kleun, de ziel van elk verhoor. United Tour.